12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Twitter en Facebook hebben honderden Chinese accounts verwijderd... omdat die zouden proberen verdeeldheid te zaaien in Hongkong... waar al maanden wordt geprotesteerd tegen China. Volgens de bedrijven ging het vaak om nep-accounts... die zich niet aan de regels hielden. Ze deelden bijvoorbeeld afbeeldingen waarin betogers in Hongkong... werden vergeleken met IS-strijders en kakkerlakken. De lokale burgemeester van Breda heeft geschokt gereageerd... op het doodsteken van een meisje van 15. Hij noemt het vreselijk dat een meisje in de bloei van haar leven is weggerukt. Hij vindt het niet te bevatten dat de verdachte minderjarig is. De jongen van 16 meldde zichzelf vanmiddag bij de politie. Volgens omwonenden had hij een relatie met het slachtoffer. Een van de vijf statenleden van Forum voor Democratie in Zeeland stapt uit de partij... uit de onvrede met de koers van partijleider Thierry Baudet en de interne machtsstrijd. Robert Brunke gaat in Zeeland verder met een eigen partij. Hij sluit zich niet aan bij de nieuwe partij van senator Henk Otte. Vandaag werd bekend dat twee andere senatoren met Otte meegaan. De Amsterdamse politie heeft acht medewerkers geschorst of buiten functie gesteld. Ze zouden in hun vrije tijd harddrugs hebben gebruikt of in het bezit hebben gehad. Ze worden verdacht van plichtsverzuim. De acht agenten zitten voorlopig thuis in afwachting van een onderzoek. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of de acht zaken met elkaar samenhangen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het EK in België opnieuw niet weten te winnen. De tweede groepswedstrijd tegen Spanje eindigde net als de eerste tegen België in 1-1. Woensdag spelen de hockeyvrouwen hun derde en laatste groepswedstrijd tegen Rusland. Het weer langs de kust kan nog een bui vallen. De minima vannacht komen uit tussen de 11 en 14 graden... met kans ook op een mistbank. Morgenperiode met zon, maar ook stapelwolken...